nooit meer terug. Ik kan nooit meer Zelfs die glimlach van dat meisje, haar vergeten kan ik niet. Staat voor altijd op het lijstje van het archief van groot verdriet. En de duivel mag me halen en me zeggen het is tijd om je schulden te betalen. Met als rente heel veel spijt. Ik kan nooit meer terug. Nooit meer terug. Met wat over is gebleven, heb ik nu leren leven. Ik kan nooit meer terug. Nooit meer terug. Nee, nee, nee. Ik kan nooit meer terug. kan nooit meer terug, deze Johan Verminnen. Want de muziek, die zit in zijn bloed. Nou, die, die, die eindigt abrupt. Had u dat gehoord? Etchilia holy. Hemel en aarde. Het zou een bonustrek zijn op een cd. Nederland was cool en kill en dan voor alle twee.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 De andere banken en verzekeraars zijn gezond genoeg om een nieuwe crisis op eigen kracht te overleven. Dat is de uitkomst van de stresstest die de Nederlandse bank heeft uitgevoerd bij 15 banken en verzekeraars. In de test werd bekeken wat de gevolgen zijn als de economie ver terugvalt. In het doorgerekende scenario dalen de huizenprijzen bijvoorbeeld met 30% en gaan de aandelenkoersen met 50% omlaag ten opzichte van begin dit jaar. Behalve Fortis en ABN AMRO hebben alle banken en verzekeraars genoeg buffers om dat op te vangen. En het is dus vrijwel uitgesloten dat ze opnieuw bij de staat moeten aankloppen. Bondskanselier Merkel is niet van plan om in een coalitie met de liberale FDP veel af te wijken van de lijn van haar vorige kabinet. Na afloop van een verkennend gesprek met FDP-leider Westerwelle zei ze dat ze niet zal wijken voor druk om radicale hervormingen door te voeren. Haar CDU en de FDP lijken het over veel dingen eens, maar er is ook nog een aantal meningsverschillen. Zo willen de liberalen het stelsel voor sociale zekerheid grondig hervormen en willen ze de belastingen veel meer verlagen. De bondskanselier zei dat ze vaart wil maken met de coalitiebesprekingen. Op 9 november, 20 jaar na de val van de muur, wil ze haar nieuwe kabinet klaar hebben. Het Sint-Nicolaasgenootschap en de Nederlandse Vereniging voor Autisme willen dat de NPS op 6 december verslag doet van het vertrek van Sinterklaas. Ze stellen zich achter de actie Weg met Sinterklaas die is opgezet door een moeder van autistische kinderen. Volgens de autistenvereniging blijven veel kinderen na 5 december angstig en onrustig omdat ze denken dat Sinterklaas nog in het land is.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 En iedereen die in de 60 jaren naar de radio luisterde, luisterde naar Radio Veronica, piratenzender toen de tijd. En Joost Den Draaier, van Willem van Koten, dat, dat, die had een avondprogramma en die begon met deze, deze song. Die is van... Eh, Asia Minor. Het heet Kokomo. En eh, dat programma heette eh, Joost Mag Het Weten. Okay. Later ging hij weg bij Veronica en toen had hij een programma bij de normale zenders, de, reguliere zenders, Hilversum 3. En dat heette het programma Joost mag niet eten. Oh, oké. Goed. Peter, Paul en Mary. blowing in... Wacht even, niet meteen naar nou op gaan in de wind. Mary Travers, een van de bandleden van deze eigenlijk eerste Amerikaanse uh, protestgroep, protestsongs uh, maakte zij. Die uh, is vorige week overleden. En eh, het trio dat is eigenlijk heeft aan de wieg gestaan van Bob Dylan. Want een nummer van hem, Blowing in the Wind, hebben zij in 1963 tijdens de grote mensenrechtenmars naar Washington gezongen. Is bekend geworden en daardoor is Bob Dylan een van de grote van de folk songs geworden. We hebben het nummer voor u opgezocht en het origineel is hier van Peter Paul en Mary, Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before they call him a man? must a white dove sail before she sleeps in the sand. How many times must the cannonballs fly before they're forever? See How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man before he can hear people cry. How many deaths will it take till he knows that too many people? gold titelsong van de film eh, Goldfinger uit 1964. James Bond film. En daar werd James Bond gespeeld door Roger Moore. De enige echte, denk ik. Maar daar ben ik weer een oude lul voor natuurlijk. <laughs> <laughs> ik durf het niet te zeggen. <laughs> In ieder geval was het uh, eh, Shirley Bessie natuurlijk. Die dit eh, op haar geweten heeft. En dit plaatje heeft nog aardig eh, gescoord. Ook in Nederland in ieder geval. Is vijfde van de top 40 geworden. En in, Amerika, of in, in de UK slechts 21ste. Terwijl het toch een, volgens mij een, een Engelse film is. En ja. dat soort toestanden allemaal. Ja, oké. nou ja. Wat niet is, is niet natuurlijk. Crosby, Stills, Nash Young. Een viertal dat eh, eh, in de jaren, met name eind jaren 60, nog een een en ander op hun geweten heeft. Onder andere hebben zij een van de beste classic country rock albums ooit gemaakt. Deja Vu heette dat. En daar komt een nummer vandaan en het heet Almost Cut My Hair. Het is geschreven door Crosby, Bing, of Bing Crosby. <laughs> Crosby, die heeft het geschreven en eh, we gaan er naar luisteren. almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. flew for Christmas. And I'm not feeling up to bar. It increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow, and then the days got worse and worse, and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, haha. -ha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha. To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away, haha. You thought it was a joke, and so you laughed. You laughed when I had said that losing you would make me flip my lid right? You know you laughed, I heard you laugh. You laughed, you laughed and laughed, and then you left, but now you know I'm utterly mad. And they're coming to take me away, Ha ha! They're coming to take me away, ho ho hee hee, ha! To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away, I cooked your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. Huh? <laughs> Well, you just wait. They'll find you yet, and when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away, ha ha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, ha ha. To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away, ha ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes. And they're coming to take me away. vind dat nou echt een nette Scho Schots nummer dit. Maar ik nou. denk, dat het niet is. <laughs> Nee, dat is het zeker niet. Daar, nee. Eh, dat, dat, belletjes in die... Nee, eh, nee. Het gaat over uh, geesteszieke mensen. Het is een nummer geschreven en gezongen door Jerry Samuels, een Amerikaan. Maar die is hier in Europa beter bekend geworden als Napoleon XIV. hij heeft ook ontzettend met deze hit gescoord. Het is dus One Day Hit Wonder ook. Hij heeft nummer 1 gestaan in Nederland. heeft nummer 1 gestaan in Engeland. heeft nummer 3 gestaan in de Billboard Hot 100. Mm Mm. Maar toen men dus eigenlijk uh, er tegen ging protesteren, bepaalde groepen, omdat ze, ze dachten dat eh, de geesteszieke mens daar in de maling werd genomen. Toen werd het ook zo weer verdwenen uit diezelfde kaarten, lijsten. En ja, het, en One Hit Wonder ook weer. Oké. Oké, Jonathan King, nog zo eentje. Everyone's Gone to the Moon. Jonathan King is een Engelsman. Een, een, een, ja, een zanger, tekstschrijver. Hij heeft wat eh, tv-shows gehad. Hij is impresario en eh, producer. Maar hij eh, was... Hij kon niet met zijn handen van jonge jongens afblijven en verdween toen achter de balies. Helemaal goed, zo hoort het ook. En toch heeft hij een mooi nummer achtergelaten. Everyone's Guns to moon uit 1965. Streets people alone. Roads full of houses, never home. Church full of singing, out of tune. Everyone's gone to the moon. Eyes full of sorrow ever went. Hands full of money, all in debt. Sun coming out in the middle of June. Everyone's gone to the moon. long time ago life has begun. Everyone went to the sun. Hearts full of motors, painted green. Mouths full of chocolate, covered cream. Arms that can only of school. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone to the moon. like a wave on the ground around your knees. Birds like tender babies in your hands, and the old man playing checkers by the trees.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 Deze eh, Richard Harris. Want eh, hij hij heeft wel een paar albums uitgebracht. Hij heeft één hit gehad. Dat is deze dan, MacArthur Park. Maar hij heeft maar liefst in 78 films, filmseries, documentaires, noem maar op gespeeld. En ook een hele grote, waaronder andere uh, The Guns of Navarone, de corona van Navarone in 1961. Mutiny on the Bounty, oftewel de muiterij op de Bounty in 1962. Hij heeft in 67 eh, in Camelot gespeeld, onder andere. En eh, recentelijk heeft hij meegespeeld in Harry Potter en de Steen der Wijze. Harry Potter in de Geheime Kamer. En dan was hij eh, schoolhoofd Albus Perkamentus. Oké. Zo. Eh, hij heeft dus echt eh, het een en ander op zijn naam staan. Hij is helaas in 2002, nog voordat die laatste film uitkwam, die Harry Potter en de Geheime Kamer, hm. waar hij meegespeeld heeft, is hij overleden. Het was een Ier. Hij is geboren in Limerick op 1 oktober 1930 en hij is in Londen op 25 oktober 2002 overleden. Helaas. Thunderclap Newman. Uh, ook zo'n one hit wonder. En hun single Something in the Air in 1969 werd eh, in de eh, UK nummer 1. En in Nederland heeft het lange tijd ook in de top 40 gestaan. En als hoogste plaats heeft het nummer 3 gehad. En dan hebben we natuurlijk Something in the Air. to sea. And he told us of his life in the land of submarines. So we sailed onto the sun till we found the sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard. Many more of them live next door. And the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Bus down ahead, Mr. Blackhead. ahead. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine. yellow submarine. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. Yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Ja, dit is toch wel een bekende, hè? Natuurlijk. Ja, lekker mee te zingen. Ja. Het is overigens een nummer waar eh, eigenlijk... Uh, heel veel over te doen is geweest, de Yellow Submarine. Het uh, staat te boek als een uh, Lennon-McCartney-compositie, maar Paul McCartney die claimt echter dat hij het niet grotendeels zelf geschreven heeft. Het was ook zijn idee. Hij eh, ging ergens bij vrienden slapen en, eh, en toen dacht hij aan een oud kinderliedje. En dat zou best wel eens een leuk idee kunnen zijn. En hij zag iets met geel, met kleuren en beelden. En toen is hij gaan schrijven. En hij had eh, Ringo Starr in gedachten om het te laten zingen. Het is ook de enige single waar die... Waar uh, Ringo Starr de lead vocals doet. Mhm. En eh, de rest van de groep eh, de backing vocals. Dat was heel bijzonder. Het heeft twee A-kanten het singeltje. De andere kant is Eleanor Rigby. Het is een grote hit geweest. Nummer 1 in, in Groot-Brittannië, in Duitsland, in Nederland. Nog veel meer andere landen. Maar... Ehm, Ringo Starr heeft er nog wat woordjes voor geschreven. En ook de volkszanger Donovan, die claimt dat hij de zin Sky of Blue en Sea of Green in eh, dit nummer, in Yellow Submarine, geschreven heeft. Kortom, er is van alles nog wat te doen. er hebben nog heel veel bekende mensen meegespeeld, meegewerkt. Brian Jones, van de Rolling Stones toen de tijd. Marion Faithful, Pitty Boyd en George Martin. Die werkt allemaal bij de productie alleen van dit nummer mee. Zo, dat is dus ja, dat is toch wel behoorlijk. Mhm. Inderdaad. Heb je wel eens van ILO gehoord? Nee in ILO staat voor Electric Light Orchestra. En het is een, eh, een Engelse eh, rockgroep uit Birmingham. Die ontstaan is uit uh, The Move. The Move was een, een, een ook een rockband. Uh, toen Roy Wood, Jeff Lynn en Bev Bevan, de drummer van The Move, weggingen. hebben zij ILO opgericht. En dat heeft een x-aantal jaar bestaan. Heeft grote hits gehad. En wij draaien Overture 10538. Fred heet hij. En hij had eh, een band en die noemde zich eh, His Playboy Band. Oké. Muziek uit 1968. En eh, het was een parodie op een eh, Beatles nummer. Eh, Lucy in the Sky with Diamonds. En deze ook weer One Hit Wonder van Johnny Fred en his Playboy Band. En het was zo'n sterk nummer dat het verdrong een ander Beatles nummer van de eerste plaats in de Billboard Hot 100. En dat was het nummer Hello Goodbye. En het heeft twee weken op nummer 1 gestaan. daar moet je toch in, in Amerika behoorlijk je best voor doen om dat voor elkaar te krijgen. En het is hem dan ook gelukt. We gaan door met Steely Dan, een Amerikaanse uh, ja, jazz-popgroep rond eh, de muzikanten Walter Becker en Donald Fagan. Eh, hebben heel veel mooie teksten geschreven die niet altijd gewaardeerd werden. Toch is dat erg lekkere muziek geweest. Ehm, we hebben het over Reeling in the Years uit 1972. Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? Stowing away the time? time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? papers we all know. He lives way back a long time ago. He don't eat nothing but a bear cat stew. Well, this cat's name is uh, Alley a chauffeur that's a genuine dinosaur. And he can knuckle your head before you count too far. He got a big ugly club and a head full of how like great big lions and grizzly bears. He's the toughest man there is alive. Wearing clothes from a wildcat's hide. He's the king of the jungle jive. Look at that caveman go. He rides through the jungle, tearing limbs off of trees. Knocking great big monsters dead on their knees. The cats don't bug him cause they know better. Cause he's a mean motor scooter and a bad go getter. He's the toughest man there is alive. Wears clothes from a wildcat's hide. He's the king of the jungle jive. Look at that caveman go there he goes. Look at that caveman go. He sure is hip, ain't he? Like what's happening? He's too much. Right, Daddy, right. Hi, yo, dinosaur. Ride, Daddy, ride. Get him. lekker hè, Allejoep. Ja. Lekker hoor. <laughs> Eh, de groep eh, die het eh, voortbracht, moet ik eigenlijk zeggen. Want het, was eigenlijk allemaal een groep. Die heette de Hollywood Argiles. En die werd virtueel gevormd door...